Kees Groot met het NOS-journaal. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende tien jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat zeggen economen van ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen... zal dat de komende jaren zo blijven. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de woningen wel duurder... maar de prijsstijging vlakt ook daar af. De economen keken naar alle aspecten die de prijs van een woning bepalen, zoals de vergrijzing, bouwplannen in de regio, strengere eisen voor een hypotheek en de verwachte rente. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen... bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot zes uur vanavond de tijd gegeven... om met een hoger cao-bod te komen. In het oosten van Duitsland is een burgemeester opgestapt uit angst voor extreem rechts. Neonazies hadden van de deelstaatregering toestemming gekregen om vandaag te demonstreren tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De demonstratie zou gehouden worden voor de privéwoning van de burgemeester. Dat was voor de burgemeester reden om zijn ambtsketen in te leveren. Niet omdat hij bang is voor de nazi's, maar om zijn gezin te beschermen, schrijft hij op Facebook. De demonstratie van extreem rechts is afgelast. Sven Kramer is voor de zevende keer wereldkampioen allround schaatsen. In Calgary won hij de afsluitende 10 kilometer. Martina Sablikova werd wereldkampioen bij de vrouwen voor Irene Wust en de verrassende Noorse Ida Njatoen.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 Ja, het is een meneer uit uh, Die stuurde mij eh, zijn muziek op. En het was een hele bijzondere mix van natuurgeluiden met klankschalen en wat al niet meer zijn. En deze cd heet Microcosmos. Ik wens je veel luisterplezier. quiero decirte, Alto hombre arquitecto y valiente, finés varón, plata y sangre, alma en flor de siglo XX, digo al temblor de mi tango que amo en tu arte diferente, lo mismo un vaso que un teatro un espacio que te sueñe. En tu caliente poesía, las estructuras vivientes guardan lo humano que alienta y procrea y quiere y puede. Alto, genio de amplio espectro de patria y canceles que se abren a las perspectivas donde tu amor en tu obra alto, querido.